kinderen van 11 en 12 niet langer bij een pleeggezin hoeven te blijven en voorlopig mogen terugkeren naar een vertrouwde omgeving. Toen in augustus uitzetting voor het gezin dreigde, bracht de vrouw haar kinderen op onder een geheime plek. 44% van de broedvogelsoorten in Nederland wordt bedreigd. In Nederland broeden 196 soorten vogels. 87 daarvan staan op de rode lijst van bedreigde soorten. Dat blijkt uit tellingen van zo van vogelonderzoek. Sinds 2004 zijn 9 soorten verdwenen uit Nederland, waaronder de klapekster, de goudplevier en de hop. 10 andere soorten worden ernstig bedreigd. Dat zijn onder meer de dwergmeeuw, de grauwe kiekendief en de kemphaan. De rechtbank heeft een man uit Amsterdam veroordeeld tot twee jaar cel... omdat hij vorig jaar een meisje van 16 uit het Brabantse Hees had ontvoerd. Hij hield, haar drie weken vast in Antwerpen en mishandelde haar. Volgens het Openbaar Ministerie wilde hij het meisje meenemen naar Syrië als jihadbruid... maar volgens de rechtbank is dat niet bewezen. De twee waren met elkaar in contact gekomen via internet... nadat het meisje zich had bekeerd tot de islam. SBS 6 stopt met het realityprogramma Utopia, waarin 15 deelnemers opgesloten zitten op een terrein en daar zelfvoorzienend zijn. Het programma verdwijnt omdat het huurcontract van het terrein bij Laren niet wordt verlengd. De laatste uitzending is op 1 juni volgend jaar. De eerste uitzending was bijna vier jaar geleden, op 31 december 2013. Gemiddeld kijken ongeveer 600.000 mensen naar het programma. Het weer dan nog, buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Ook wat zon, het is een graad of 4. Morgen bewolkt, in het westen kans op een bui. Het wordt dan tussen de 1 en de 2 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat een flinke file op de A9 van Diemen naar Alkmaar... tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer, 6 kilometer. De vertraging is daar drie kwartier, want er ligt grind op de weg. Verder file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Soesterberg.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 En nog heel veel lekkers in dit uur. Veel plezier. making Russian children glad. and children lived in Leningrad. We never knew what friends we had until we came to Leningrad. Dat was Billy Joel met het nummer Leningrad uit 1989. En we begonnen met eh, Yes and Owner of a Lonely Heart. En dat was een voormalig alarmschijf uit 1983. Bij de volgende groep is de leadzanger op het moment dat dit een hit werd. En dat was in het jaar 1975 15 jaar, Marcel King. Leadzanger van Sweet Sensation... En dit is een one-hit wonder en het heet Sad Sweet Dreamer. One Hit Wonder uit 1975. Eh, dit was de groep Sweet Sensation and Sad Sweet Dreamer. Uh, one Hit Wonder kan ik nou ook niet helemaal zeggen. Dat was er wel in Amerika. Maar in Europa hadden ze er toch nog een klein hitje bij. Dat was Purely by Coincidence. En ongetwijfeld komt dat ooit nog wel eens een keer langs. Ehm, we gaan naar mijn favoriete duo uit de jaren 50. Les Paul en Mary Ford. I'm sitting on top of the world. top of the world, just rolling along, rolling along. I'm quitting the blues of the world, just singing a song, singing a song. Hallelujah, I just phoned the parson, he park ready to call, just like Humpty Dumpty. I'm ready to fall, I'm sitting on top of the world, just rolling along rolling along. 1952 Les Paul en Mary Ford en I'm Sitting on Top of the World. De top 100 hit uit 1970 die wordt vandaag verzorgd door Shocking Blue. Hier is Mighty Joe. zit uit 1970, Shocking Blue en Mighty Joe. Het volgende nummer kun je vinden op de bootleg albums van The Beatles. Het komt uit 1957 origineel. Het is van Larry Williams en het heet Short Fat Fanny. Als je wil komen. Ja. short, fat man. One day while I was visiting at Heartbreak Hotel, that's where I met Fanny, and she sure looked swell. I told her that I loved her, I never leave. She put her arm around me, gave me fever. She's my tutti step on my blue suede shoes Well, at a honky-tonk party just the other night Fanny got jealous and she started a fight Because I was dancing with Mary Lou I had to call Jim Danny to the rescue Short, fat fantasy, my heart's desire suede shoes. Well, at a honky tonk party just the other night, Fanny got jealous and she started a fight. Cause I was dancing with Mary Lou. I had to call Jim Dandy to the rescue. Short fat Fanny is my heart's desire. Got the kind of loving sets my soul on Short Fat Fanny. En eh, dat, eh, eh, dat was een nummer uit 1957 dat je ook kunt horen op bootleg albums van de Beatles. En nu we het toch <laughs> over de Beatles hebben. We zijn weer toe aan twee tracks van het album Abbey Road uit 68. Here Comes the Sun en Because. Dit zijn de Beatles. me. twee van het album Abbey Road. En volgende week weer twee. You Never Give Me Your Money en Sun King. Even wat rustigs nu. also Because niet rustig was. Hier is Procol Harum, A Salty Dog. other parts unknown to man, where ships come home to. você. Salty Dog. En dat was Procol Harum. Geweldige band trouwens, jazeker. Ze zijn niet alleen maar afhankelijk geweest van A Whiter Shade of Pale, gelukkig. Ze hadden wat meer op hun uh, kerfstok, om het zo maar even te zeggen. We gaan naar een uh, driedubbele dosis. En die komt van Melanie. Ik zag in de jaren zestig een, eh, een special voor een half uur op de VARA televisie. En ik was meteen verkocht en terecht. Geweldige artiest Melanie met drie heerlijke nummers. Geniet ervan. baby, it'll all be alright, Mom. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, Ma. Look what they done to my son. Ils ont changé. ma chanson Ils ont changé ma chanson C'est la seule chose que je peux faire Et ce n'est pas bon Ils ont changé ma chanson Look what they done to my song what they done to my song, Ma. Well, they tied it up in a plastic bag, turned it upside down, Ma. Look at what they done to my song. Ils ont changé ma chanson. chanson. Look what they done to my ZFM. away, she leaves too. dosis Melanie. En wat mij betreft had het wel een eh, zesdubbele dosis kunnen worden. Maar ja, dan krijg je weer te veel van het goede. En dat wil je ook weer niet, want je moet andere artiesten ook de ruimte geven. We hoorden drie keer Melanie met A Brand New Key. Look What They've Done To My Song Ma en Ruby Tuesday. Ehm, ik kan je even aanbevelen eh, bevelen om te luisteren naar het nummer Mr. Tambourine Man... uitgevoerd door Melanie. En eh, ehm, Look What They've Done To My Song als je een energieke versie wil horen, draai dan even die van ehm, eh, Ray Charles. Ja, dat was hem. Even instrumentaal. Van 1977 was dit eh, Jean-Michel Jarre met Oxygène 4. En een lekker instrumentaaltje. Eh, dat kwam uit, eh, wat ik al zei, 1977. En de volgende komt uit 1988 en was de top 100 hit in het jaar. Hier is You 2 met Desire. You have a date for best day tonight. Some distant bell starts chiming You wanna see her. You wanna see her. Oh yeah. So you wait, you wait and wait. Girl, don't come. The time rolls on, those minutes fly by. You wanna go, but just to try again. You wanna see her. You wanna see her. Oh yeah. So you wait, you wait and wait. Girl, don't come. You've been stood up, tears fill your have a date for a best date tonight. Some distant bells Ja, Les Paul en Mary Ford. En dan weet je het, dan is het afgelopen met eh, Matchbox. We hebben weer twee uur heerlijke muziek gedraaid voor u. En volgende week zijn we er gewoon weer met weer een nieuw programma. Maar dan is het alweer december. Ja, ja. Zometeen Hans en Ronald. We hebben hem nog niet binnen, maar misschien komt hij nog. Je weet het nooit. Ehm, nou, ik zou zeggen fijn weekend. Ondanks het feit dat Hans misschien in zijn eentje moet staan hier.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 Hij werd twee weken geleden aangehouden.